In een verklaring zeggen minister van Middelkoop, staatssecretaris De Vries en commandant ter strijdkrachten van UM dat de mariniers zich onbaatzuchtig inzetten voor een betere wereld en daarvoor de hoogste prijs betaalden. De 29-jarige korporaal Jeroen Houweling en de 23-jarige marinier Mark Harders kwamen de afgelopen dag om het leven toen het rupsvoertuig waarin ze zaten op een bermbom reed. Een marinier van 21 raakte gewond, zijn toestand is stabiel. Er zijn nu 23 Nederlanders omgekomen in de Afghaanse provincie Uruzgan. Inwoners van Haarlemmermeer en omgeving stellen zo'n duizend slaapplaatsen beschikbaar voor reizigers die op Schiphol zijn gestrand. De gemeente opende de afgelopen avond een speciaal telefoonnummer dat mensen konden bellen om bedden aan te bieden. Die zijn bedoeld voor ouderen, gezinnen met kinderen en mensen met een medische indicatie die op de luchthaven zijn gestrand. Afgelopen nacht brachten 1500 mensen de nacht door op Schiphol. Het Nederlandse luchtruim blijft nog tot zeker 8 uur de komende ochtend gesloten. Premier Balkenende en prins Willem-Alexander gaan niet naar Polen voor de staatsbegrafenis van premier Kaczynski. Door de aswolk boven Europa kunnen ze niet naar Krakau vliegen. De agenda's van Balkenende en de kroonprins laten niet toe dat ze per trein of auto naar Polen reizen, zegt de RVD. Veel wereldleiders laten verstek gaan vanwege de problemen in het luchtruim. Onder meer de Amerikaanse president Obama en de Duitse bondskanselier eh, Merkel. In de Poolse hoofdstad Warschau herdachten afgelopen dag zo'n 100.000 mensen... de 96 slachtoffers van de vliegramp van een week geleden.